Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het zuiden van Limburg heeft vannacht even op adem kunnen komen... want op de meeste plaatsen viel weinig regen. Maar de wateroverlast is er nog wel. Het afvoeren van al het water is een probleem. Ook is er veel schade aan huizen en andere bezittingen. Gisteravond werden in Valkenburg een hospice en twee verzorgingshuizen ontruimd. Verdere grote evacuaties bleven uit. In Hoensbroek dreigde een natuurlijke wateropvang door te breken, waardoor een woonwijk gevaar liep. Maar het water kon op tijd gecontroleerd weggepompt worden, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio rond middernacht. Desondanks is de waterlast ook daar groot. In de gemeente Gulpen-Wittem is de rivier de Gul overstroomd. Alle scholen blijven daar vandaag dicht. Het Rode Kruis had daar 100 veldbedden in een oud schoolgebouw geplaatst... voor mensen die niet thuis konden overnachten. Het is nog niet bekend of daar ook gebruik van is gemaakt. Het KNMI trok na drieën vannacht de code rood in voor de provincie Limburg. Er geldt nog wel code geel. Die geldt ook in de meeste andere provincies, omdat er plaatselijk veel regen kan vallen. In het midden en oosten van het land kan meer dan 50 mm in 24 uur vallen. Zo'n 30 wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit 13 verschillende landen gaan de strijd aan met tuberculose. Ze gaan samen op zoek naar behandelingen tegen die dodelijke infectieziekte. Dat doen ze onder leiding van het Radboud UMC. Jaarlijks sterven er wereldwijd 1,4 miljoen mensen aan tuberculose. Doel van de samenwerking is om de ziekte in 2050 de wereld uit te hebben. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. Gaat om reizen van 16 juli tot en met 2 augustus. Voor tienduizenden Nederlanders gaat hun vakantie daardoor niet door. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen. Vandaag komt er meer duidelijkheid over dit reisadvies. Het weer, er trekken buien over het land. Plaatselijk kan er veel vallen en dat kan voor overlast zorgen. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot. Je hebt er 10 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij.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 That's all I ask of you Is that too much? hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh yeah, baby. Girl, drop, drop down for me. Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey. But know it's gonna be okay.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 Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even 24 uur per dag hete zomerhits. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg is het weeralarm code rood opgeheven. Volgens het KNMI gaat het de komende uren minder hard regenen. Maar de wateroverlast is voorlopig nog niet voorbij. Straten staan blank en er is veel schade aan huizen en andere bezittingen. Zo'n 30 wetenschappelijke organisaties uit verschillende landen gaan samen op zoek naar behandelingen tegen de dodelijke infectieziekte tuberculose. Dat doen ze onder leiding van het Radboud UMC. Doel is om de ziekte over 30 jaar de wereld uit te hebben. TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. In ieder geval tot en met 2 augustus. De reisorganisatie besloot daartoe omdat de eilanden morgen van kleur geel naar oranje gaan.